uur. in boekraad met het NOS Journaal. Na een schietincident in Sittard zijn zeven mensen aangehouden... onder wie de vermoedelijke schutter. Volgens de politie ging aan het schieten een ruzie vooraf. Niemand raakte gewond. Na het schietincident sloegen drie mannen en een vrouw met twee ouders op de vlucht. Ze konden later elders in Sittard worden aangehouden. De zesde en zevende arrestant waren niet bij het schieten betrokken... maar zijn omstanders die politiemensen belemmerden in hun werk. Zo'n 400 asielzoekers die vannacht in de open lucht zouden slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel... worden met bussen naar opvangplekken elders in het land gebracht. De mensen gaan naar plaatsen in de provincie Groningen, naar de jaarbeurs in Utrecht en naar Almere. Hoeveel mensen er vannacht achterblijven buiten de hekken in Ter Apel is onduidelijk. De extra opvangplekken kwamen volgens het COA vanavond beschikbaar... enkele uren nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alarm had geslagen... over het totale gebrek aan hygiëne bij het aanmeldcentrum. Volgens de inspectie vormen het gebrek aan water, schone wc's, douches en beschutting... een groot risico op het uitbreken van infectieziekten. De Europese centrale bankiers denken erover om de rente sneller te laten stijgen... om zo de hoge inflatie beter te bestrijden. Dat zegt president Knot van de Nederlandse Bank tegen de NOS. Hij pleit voor een renteverhoging van een half tot drie kwart procentpunt. Het inflatieprobleem is in Europa nu zo groot dat Knot denkt dat de rente iedere zes weken moet worden verhoogd... tot de inflatie afremt richting de 2 procent. In juli was de geldontwaarding in de eurozone gemiddeld bijna 10 Eén wedstrijd in de eredivisie de afgelopen avond. En EC speelde in eigen huis gelijk tegen FC Groningen. Het werd 1-1. Het weer, vanuit het westen opklaringen. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen droog met zon en stapelwolken en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Tell you I'm here again, babe. Where have you been?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 Krijgt die tranen in zijn ogen en hij toont opeens vrouw. Het wordt wel even wennen voor ons allebei. Aan die stalen tralies tussen al mijn Il hmm? y a d'abord une Natacha, mais avant il y avait Nathalie, puis tout de suite après il y a eu Laura, et ensuite il y a eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr il y a eu Eva et Valérie, mais mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours belong to me. Cause that new Bad Bunny made a bad girl out me. Give me that reggaeton, give me party, party. Won't put my life on pause cause the paparazzi. Come here, kiss it fresh, baby, touch my body. Oh, revoir if you post your shit on your story. Gotta watch my back. I'm not just anybody. Mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même hauteur Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a je t'aimerais pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi.